Michel Koenen met het NOS-journaal. In de ziekenhuizen werken nog steeds veel niet-gevaccineerde zorgverleners met coronapatiënten. Het gaat onder meer om nieuwe medewerkers of personeel dat op vakantie of verlof was toen er werd geprikt. Een bestuurder van het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem zegt tegen Nieuwsuur... dat ongeveer een derde van zijn medewerkers in de acute zorg nog wacht op de vaccinatie. Het ziekenhuis wil nu graag gebruik maken van vaccins die elders zijn overgebleven. In El Salvador heeft de justitie het onderzoek naar de moord op vier Nederlandse journalisten... na 39 jaar alsnog voor de rechter gebracht. Dat maken de advocaten van de nabestaanden vandaag bekend. De iconjournalisten waren in 1982 in El Salvador voor een reportage over de gewelddadige burgeroorlog daar. Toen ze in guerrillagebied probeerden te komen, werden ze door militairen van het regeringsleger opgewacht en doodgeschoten. Vandaag is dat precies 39 jaar geleden. Honderden Britten zijn voor de derde avond op rij de straat opgegaan... uit woede over de moord op een vrouw van 33 door een agent... en regeringsplannen om het demonstratierecht in te perken. De politie ligt ook onder vuur vanwege het harde optreden bij een waken voor het slachtoffer. De leiding zegt dat de afstandsregels gehandhaafd moesten worden. En Uber behandelt alle chauffeurs in het Verenigd Koninkrijk vanaf vandaag als workers. Een Britse arbeidsverhouding die tussen zelfstandigen en werknemers in ligt. En daardoor hebben alle 70.000 chauffeurs recht op minimumloon, vakantiegeld en pensioen. In Nederland loopt nog een rechtszaak hierover. Het weer vannacht in de noordelijke helft vaker droog. In het zuiden blijft het nog lang regenen. Het koelt af naar 1 tot 5 graden. Overdag vooral in het noordoosten af en toe zon. Vooral in het westen enige tijd regen of motregen. Het wordt een graad of 7. En vooral donderdag is er dan veel regen. Het weekend dan wordt het een stuk droger. Zo goed als droog. Ook wat zon. En dan is er weer nachtvorst. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Life is a Need a little love for me shoot straight in the dark Future was 26.